Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De parlementsverkiezingen in Bulgarije zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van voormalig premier Borisov. Zijn kabinet werd in februari tot aftreden gedwongen na protesten over fraude en de hoge kosten van het levensonderhoud. Zijn partij kreeg 30 van de stemmen tegen 26 voor de socialisten. Naar verwachting wordt het in Bulgarije erg moeilijk om een nieuwe regering te vormen. Bij een schietpartij in New Orleans zijn bijna twintig mensen gewond geraakt. Dat gebeurde tijdens een moederdagparade. Onbekenden openden het vuur toen een muziekkorps voorbij kwam. Onder de gewonden zijn twee kinderen. De meeste slachtoffers zijn licht gewond door schampschoten of afgeketste kogels. Het motief voor de schietpartij in New Orleans is nog niet bekend. De FBI gaat niet uit van een terreurdaad, maar van straatgeweld. Volgens een woordvoerder zijn drie verdachten gevlucht. De Italiaanse oud-premier Berlusconi heeft in een speciale televisieuitzending nogmaals geprobeerd zijn onschuld te bewijzen in de Ruby-zaak. De komende dag wordt in Milaan de rechtszaak hervat. Berlusconi wordt ervan beschuldigd dat hij tijdens zijn Boonga Boonga-feesten seks had met minderjarigen. In een twee uur durende uitzending op een van zijn eigen zenders kwam zowel Berlusconi als Ruby uitgebreid aan het woord. Berlusconi zei dat hij dacht dat Ruby 22 of 23 was, terwijl ze in werkelijkheid 17 was. Ruby ontkende opnieuw dat ze seks heeft gehad met Berlusconi... en ook dat ze ooit als prostituee heeft gewerkt. De wedstrijden in de eredivisie hebben het afgelopen seizoen... ruim 6 miljoen toeschouwers getrokken. Dat zijn er 60.000 minder dan het record van vier jaar geleden... maar 35.000 meer dan vorig jaar. Die stijging is een meevaller, want afgelopen najaar leek het aantal bezoekers bij eredivisiewedstrijden nog achter te blijven. Het weer, vannacht en in de ochtend regen. Daarna vanuit het westen ook wat zon, vooral aan de kust. Maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is de, dit is de nacht van het goede leven. Dit is de, dit is de nacht van het goede leven. Dit is de, dit is de nacht met Adelie. Matthew E. White was dat. En het is uh, zijn debuutplaat Big Inner. Beginner moet je dan eh, lezen, hè? Goed. Lieve luisteraars, ik ga weer eens wat reclame maken... voor mijn collega's van uh, Goudmijn Radio. Stefan Stassen is met Goudmijn elke vrijdag... om twee uur s middags te horen op Radio 5 Nostalgia. Nou, dat presenteert hij samen met zijn trouwe assistent Jacques van Aalst. Werkelijk een goudmijn aan verhalen van luisteraars... Hè, die opgenomen en gemonteerd zijn door Helene Hummelen en dan noem ik gelijk ook maar even Margot Maas van de productie... Hè, en alle romslom van het radio maken, want zij met z'n vieren maken dat programma goed. Eh, hier is Goudmijn. Uh, dit is uh, Caro Schoutman op Radio 5 Nostalgia Zwolle, dames en heren. Elke dag komen er meer dan 100 mensen voor het eerst in het schitterende Zwolle. Zo ook onze eigen razende en innemende reporter Helene Hummelen. Ze trof er Hawa Techmen, die al jaren prettig woont in Zwolle met gezin... en tot voor kort ook met een Turkse herder. En om deze bijzondere hond gaat het in het nu volgende verhaal. Luister naar Musty. Hava Tegmen woont met haar gezin in Zwolle. Dit verhaal gaat over hun bijzondere hond Musti, een Turkse herder. Turkse herder is uh, hele dure waakhond. Die mag niet naar buitenland. Ze hebben hem illegaal meegenomen uit Turkije. Wij waren een keer op vakantie eh, in Turkije. was 1999. Een dochter Umugul wil niets liever dan een Turkse herder. Die was zo gek op honden. Ik zeg, oké, we gaan alles proberen. Met twee puppies passeren ze alle grens. Twee puppies, als ze grens komen, wij politie, geven we fles. Met, eh, dat ze niet blaffen. Daar gingen we lakens overheen, dat we grens overkomen. Oké, okay, Turkse grens. Ik geef gouden flessen. Met de dekens afgedekt. Politie kijken. Woef, woef. U me zegt <coughs> zo. Nou, we zijn over. Ja, toen gingen we heel hard muziek aan. Even. Mama zegt, nu kunnen wij echt genieten. <laughs> Kunnen wij nu naar veilig thuis met twee puppies. En heel lang hebben ze twee Turkse herders. Tot het vrouwtje van de twee doodgaat en het mannetje Musti alleen overblijft. Toen heeft ze gezegd, deze soort honden, als één van beide overleden... dan gaat andere gaat zelfmoord plegen. Toen hebben we deze Turkse herder in huis gehouden. En bij ons in de cultuur, dan mag je geen hond in huis. Nou, toen zeggen mijn man en mijn dochter... mama zegt, die, wil, die mensen die wil komen, ons, welkom. Die wil niet komen, dat wij hond in huis... die moet maar wegblijven. Dus wij hebben hier Moes die acht jaar in huis gaat. En Musti is een heel bijzondere hond. Kijk. Kijk, dit is een Moesti. Dat was heel lieve hond. Ja, dat was echt lieve hond. Die voelt alles wat gebeurd is. 5 januari vergeet ik nooit. Uh, man met Moesti wandelen geweest. Kom ze terug. Ik maak boterham voor mijn man en voor mij. Kop koffie. Moesti ging heen en weer, zo echt, die wil wat vertellen. Dan weer ging die handen lekken en blaffen en kijken. Maar zegt wat is dat? Ik ben wandelen geweest, heb eten gehad, koekje gehad. Ik zeg, het dat, moest hij wel iets wat vertellen. Maar wat? Hij doet zo met het hoofdje, echt ongelooflijk. Zo, telefoon naar mij. Toen ging telefoon. Mijn man zijn moeder overleden. Toen ging moest de Heer rustig bij mijn man weg. Ging ze in een mandje zitten. Toen ging moest die tranen zo lopen. Dat is ongelooflijk. Als je uh, niet meemaakt, dan begrijp je niet. Wij hebben echt dit allemaal meegemaakt. Ja, dat is ongelooflijk, maar dat hebben we echt meegemaakt. Als je meemaakt, hij weet alles. En zo waarschuwt Musti ook bij een inbraak in de auto. Toen we voordeur open, wat zag ik? Zijn ze bij onze auto's CD bezig? Die laat ook alles liggen, zonder lichtrijd door. Twee mannen. Hij waarschuwt als de fiets van de buurvrouw wordt gestolen met een busje. Buurvrouw zegt, ze hebben ze die busje, die fiets is weer terug. Dankjewel. Toen krijgen we een heel groot bosje bloemen. Ik zei, nou, je, moest die bedanken. En hij waarschuwt ook als een klein meisje van zeven door jongens wordt lastiggevallen. Moest die trekt bijna ketting kapot die slijpt mij gewoon weer naar die kant toe. Ik denk, wat gebeurt daar? Het is allemaal groen en dat zag je niet. Toen zag ik dat mijn buurmeisje daar op de knie huilen. Nee, nee, en daar stond drie jongens zo. Nou, stond uh, twee jongens zo met een mes. Ik zeg, laat die meisje maar los. Ik zeg, laat ik moest die los. Ik laat moest die los. Moest die rennen. En toen loopt ze allemaal weg. Moest die hap. Heb ze mes gepakt. Toen gingen we naar meisje. Ging die moest die helemaal lekker. Dat meisje niet huilen. Ja, ja. En dat is niet alles. De hond die brengt Hava echt in de meest wonderlijke situaties. Dit verhaal wordt vervolgd. Freedom is a dusty road heading to a highway. Californian skyways lead us where we want to stay. Suddenly a summer breeze breaks a misty morning. There's a new day dawning. We better be on our way. When I leave this town today, Lord, you know I'll miss you. Baby, I won't kiss you. You'd only make me wanna stay. Though it's hard to say goodbye, can't you see it's over? Guess I'm just alone. tell you now, love me, love my dog. We've left the road too long to break up. Love me, live my life, and travel through this land. I won't leave a print, I promise that before. baby, my dog. Het is zomer 2007 als de hond Musty opnieuw voor een avontuur zorgt. Hawa is met haar man en dochter bij oma geweest. Ze zijn een eh, uur of half acht bij oma opa geweest. Koffie gedronken. Toen komen wij s'avonds terug thuis rond tien uur. Het was de zomer, was het juli. En het eh, was heel mooi weer en zit iedereen buiten. Dochter Umegul moet examen doen voor de politieacademie en gaat vroeg naar bed. Zeg mijn dochter, mama, ik heb morgen eh, examen, ik ga naar bed. Ik zeg, is goed. Haar man is ook moe en gaat slapen. Man zegt, ik ben moe, Hava, ik ga ook naar bed. Maar Hava niet. Ik zeg, ik ga eerst voordat ik eh, slaap even bloemenwater geven. Ik ging eerst deze voortuin eerst sproeien met tuinslang. Hier waren we klaar met de moestie samen. Nou, rustig lopen wij naar de achtertuin. Ik zeg, nou moestie, gaan wij nu Gaan achtertuin bloemetjes water geven. Oké. Ik doe de slang open. Bloemetjes water geven met tuinslang. Nou was twee, drie minuten later begint Moestie te heel hard te blaffen. Naar buiten schutting duur. Ik zeg Moestie stil. Iedereen zit buiten. Moestie ging heen en weer. Ik zeg, oh, Moestie is weer een kat bovenop de dak van de schuur. Ik ging sproeien achter de schuttingduur met de sproeienslang. Helemaal nat. Nou, moest moesten rennen naar, naast de schutting bij de buren. Helemaal blaffen. Zo heel wild. Ik zeg, moest rustig. Ik zeg, oh, moest de poesje daar. Grote emmer vol. Zwarte emmer, kijk, Peter. Toevallig stond het trapje klaar. Ik zeg, wacht maar, moestie. Ik doe de bakwater. Ik ging op de trap. En toen zag ik één keer zo iemand ging rechtop staan daar die stond mij te kijken. Ik schrok. Ik gooi, ja, was ik geen kans meer om te kijken. Pat water, maar precies op zijn gezicht. En toen lag ik, maar ik was erg schrokken. Hij had helemaal litteken van linkerkant. Hij kijkt met een zwarte gezicht, met ogen heel groot. Ik denk, oh. En toen hoor ik achterkant van schutting, klootzak. Schiet dan op over de schutting. Wat doe jij daar? godverdomme, ze ik ben ook kletsnat. Nou, schiet dan op, rennen. Hij zei, ik ben kletsnat. Ja, zei ze, wat dacht je, ik dan? Er waren twee mannen. Ja, ene buiten, ene bij de buren binnen in de tuin. Kletsnat allebei. Oh, ik schrok gelijk naar boven, in me wakker worden. Ik zeg ze al, ik moest die loslaten. Allebei kletsnat. Niet doen, mama, zegt ze. Ze was bijna klaar, politieagent. Academie. Had ze andere dag, had ze examen. Mama zegt ze, dat is voor de wet, maar je moest die nooit loslaten. Ze zegt, ik bel gelijk politie. Nou, um, ik bedoel, politie gebeld. Nou, binnen vijf minuten, collega's, zie je nou. Hoe ziet eruit? Nou, ik heb uitgelegd, sleutel, littekende gezegd. Nou, ze zegt, wij moeten gelijk door. Nou, toen komen ze inderdaad op de weg tegen. Inderdaad, ze zegt, kletsnat, alle twee. Ik zeg, hebben jullie niet gepakt? Nee, omdat ze niks meegenomen op de weg dat we tegenkomen, we kunnen niet aanhouden. Toen had de politie gezegd, jullie zijn in gezicht, we houden jullie in de gaten. Lachen, die politie, ja, inderdaad, zeggen ze allebei kletsnat. Die had echt ontzettend lol toen ze terugkomen. Die lacht, toen zegt ze, jullie moeten trots op zijn, die hond. Ja, zegt Ummigol, ik ben ook trots op mijn hond. Ja, was ook heel bijzonder hond, ja. En dan wordt Musti ziek en gaat dood. Elf jaar oud. Dat was heel verdrietig voor ons. Heftige dag. Dat vergeet we nooit. Dat vergeet we nooit. Nou, ik mis hem helemaal. Heel erg. Met alles. Dat mis ik, ja. Als wij thuis alleen zijn, met wandelen. Ja, ja liefde. Dat mis ik heel erg. Ja. Still after all these years. Separated by time, now by distance. I couldn't allow myself to feel the loss. man. Issue Randy Newman, een opgave van 1999. En u hoorde het verhaal eh, van Hawa eh, Techman over de hond Musty, opgetekend door Helene Hummelen. Hummelen, ik maak het nog even af. Goed, dat is een mooi verhaal uit de eh, Karo's Goudmijn, hè, op herhaling hier in de nacht. luister voor nieuwe verhalen iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4 naar Radio 5 Nostalgia. En luister terug op hun site, hè. Goed, 29 april stond hij in het Concertgebouw, José James. you <laughs> the mouth stench of the range of the people walking and talking nonsense. In the park, I see a man sitting there with a newspaper under his head and head. I think it would be down for me to tell him that he been waiting around here for all of his life. And it took time for the soul to come. When it came, I saw the same old scene over and over again, my friend. People talking and squawking in the park and sitting on the bench. Think about things. I think of all the people in the park, sleeping in the street, living from the hall, sleeping in the street. Living's kinda hard, sleeping in the street. People fall apart. There's a park bench that's painted black and white. And when you sleep there, it don't get wet when you wake up because the trees are withered. And so you dry in the sunlight. You sit there and you prepare to make a movement. So you go through each and every can. Looking inside, trying to see something that you didn't see last night. They want to get something to eat and you go down the street some friends of yours, and then they always be saying, What's happening, man? You sleeping in the park again? Yeah, Nothing but a survival thing, you know what I'm saying? You know, inshallah. Then again, my friend, all they want to do is play you like you are a fool, but I know better. You're safe from school through this day cool. Mark, you are in school. Now know better. Maintain black. We'll overcome. In the sun. On the bench in the park where you lay when it's dark and it's wet. Cause it's raining on you. You got newspapers and you like to go home. But you can't cause you just got put out on your own. You're thinking about your kids, you're thinking about your girl, you're thinking of all the things it did. You see the children play, you hear the people barely look at you laughing while they're on the way. sleeping in the street, living from the heart. Sleeping in the street, people fall apart. Yeah. something, but they ain't nothing, they frontin'. Now the people know standing, all those people something. Earth, perched on the edge of all time, and yet they search for drums, imperial dreams. Suddenly so far, can't buy my soul, won't sell my soul to the devil on another level, never with another rebel in trouble. Oh no, I'll never see them go down. My people can't go down. from now. Sleeping in the street, people fall apart. Hij staat ook op uh, Noord, North Sea Jazz Festival. José James, ik hou er wel van. we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan Maus heeft een mooie tekst geschreven over iets of iemand. U moet raden wie of wat. En bellen met 0800-1121. Helemaal gratis. En dan moet u mij vertellen wie of wat het is. En ook als u het niet weet, bel vooral gewoon toch. Oké, hier komt het eerste fragment. En want het is opgedeeld in drie fragmenten. En je merkt ze zijn er nog gelukkig, de oorspronkelijke geesten. De mannen en vrouwen die ons regelmatig verbazen door een frisse blik. Ze zien precies hetzelfde als wij, maar geven aan de dingen een nieuwe betekenis. Ze zorgen ervoor dat we alles een beetje eh, relativeren. Ja, of veroorzaken tegenovergestelde, hè? kwaadheid over ons kudde gedrag. Van een beetje oorspronkelijke geest heeft een land als het onze er per soort maar eentje in huis. Een soort specialist op eigen terrein. Als ineens drie oorspronkelijke geesten tegelijk hetzelfde kunstje doen... Ja, hmm, dan is er iets aan de hand. Dan vallen ze een beetje van hun voetstukje. Een beetje maar, maar toch. A one, a two, a oh. one, two, three, four. Oh, please, baby Louis. Hey. Oh, please, baby oh, oh, Louise. Oh, oh. oh, please, baby Louise. Hey. Oh, please, baby oh, oh Louise. Oh, oh. Baby oh, Louise. Please, baby oh, she's Louise. a different story. Baby oh, Louise please, is just not Louise. fair. Baby oh, Louise, she found herself Louise. the cutest husband. Baby Louise, everybody wants a pretty hair. She has no nerves, no fears, no fights, no filthy underwear. She's full of charms and juices, tasteful, yummy here and there. We're all obliged to give what we got. Hey, hey, it doesn't matter if you're hot or not. Hey, hey, we're all obliged to give what it takes. It doesn't matter if you make some mistakes. Baby Louise, oh, can you see that sparkle in her eyes? Baby Louise, even when it rains, the sun comes out. Baby Louise, she has so many talents. Baby Louise, she doesn't walk, she dances. She has no nerves, no fears, no fights, no filthy underwear. She's full of charms and juices, tasteful, yummy here and there. We're all obliged to give what we got. Hey, hey. It doesn't matter if you're hot or not, hey, hey. We're all obliged to give what it takes. It doesn't matter if you make some mistakes. Baby Louise, she doesn't walk, she dances, dances. Baby Louise, she doesn't walk, she dances, dances. Oh, oh, she dances, oh, she dances, oh, she dances. Dat is uh, Hadewig Minis, actrice van huis uit, maar ook gewoon eh, een, een minstreeltje. Hè? Eh, het is haar debuutalbum, Hadewig Minis. Goed, ehm, aan de telefoon, Sikko. Goedemorgen morgen is het, ja. Goedenacht. Goedenacht. ja. Ik denk dat het de kan zijn. Waarom? Nou, dat is deze tijd van mei. Zijn er drie dagen dat het nog kan vriezen en daarna vriest het niet meer. Tenminste, dat eh, was vorig jaar ook. Uh, daarna zat er nog wel degelijk vorst in de grond. Nou, in de grond, maar dat, niet, vroeger niet meer. Ja, nee, maar goed, als je, als je aan het planten bent... want daarvoor is het belangrijk, hè, ijsheilige, dat je ja, dus... klopt, eh, helemaal. Ja, ja. ja nou goed. Dat is niet goed. Nee, het is helemaal fout. Het is helemaal fout. het is echt zo ontzettend fout, Sico. <laughs> het is gewoon niet normaal zo fout. Nee, maar ik bel wel vaker, dat weet je. Ja, je, je hebt een telefoonziekte, hè? Nee hoor. Ja, ja, ja. ja. dit, nummer staat als enige nummer ingeprogrammeerd in mijn vaste telefoon. <laughs> Oké. Okay. Alleen, alleen, maar, de reknop in te duwen en hij draait. Oh, vandaar. Want weet je wat het erg is? Er zijn heel vaak mensen die bellen en die zeggen... ik kom er niet doorheen. En eh, dat komt omdat jij de hele tijd belt, Sikko. Ik bel maar één keer. En als je in gesprek is, doe ik het nog een keer en nog een keer. Ja, zie je? Dat bedoel ik. zo drie keer. Ja, misschien wel vaker, dat weet ik niet. Ja, nou, Sico. Het is niet anders. Nee, het is helaas diep. Het is... Hé, hey, Sico. Fijne nacht nog, hè? Dankjewel. Ik ga lekker Oeh. straks een halve aan mijn werk. Oké, dag. Dag, hoor. Dan gaan we eh, iets lager. We waren nu net in Leiden, maar we gaan nu naar Den Haag. Ik heb contact met Den Haag. Den Haag, Timo, Timo, hoort u mij? Ja, dat gaat Lien met Timo. Ja, alles goed? dat dat, ja, zeker. Met jou? Ja, ja, ja, ja. Je wou met iets zeggen? Hé, je mag iets zeggen? Ja, nee, ik vroeg even de wedervraag, uh, beleefdheidshalve, of het jou ook goed gaat. Oh ja, oké. Nou, gaat het goed? Ja, nee, het gaat eh, prima. Maar... <laughs> ik wacht op antwoord, hè, meneer Van Dalen, je weet wel. Ja, oké, goed. Nee, nee, nee. Ik zeggen, dat gesprek met Sigga van der Net deed me denken aan een plaatje van Prins. Eh, Sometimes it snows in April, over vorst in de lente gesproken. Oh ja. Maar ja. goed, eh, dat terzijde. Nou, ik, vind het, ik vond het vandaag eh, behoorlijk eh, frisjes. Maar ja, we gaan weer zeiken over het weer. Maar ja, dat is altijd fijn. Nee hoor, beter over het weer zeiken dan over elkaar. Ja. <laughs> Die kende ik nog niet. Hallo, ga maar leggen, ik kom zo. Nee, zijn ik ter plekke. Oh, oh, heel goed, Timo. Hey, ehm, heb je nog iets leuks gedaan dit weekend? Uh, nee hoor, gewoon hele saaie geopolitieke overwegingen eh, gebaseerd op de actualiteit. Maar verder Wat zeg je nou? Geopolitieke overwegingen? Ja, gewoon heel saai. Niks bijzonders. Oh, Oké, okay. nou goed. En ga je nog iets leuks doen deze week? Ja, ik ga morgen naar de tandarts. Oh, dat is hartstikke leuk. Ja. <laughs> Wat denk je dat het is, Timo, het antwoord? Ja, het is een beetje out of the box misschien. Maar ik dacht van, gezien het concept van dit programma en eh, de persoonlijke invulling... dacht ik aan eh, structurele emotionele verwaarlozing. Structurele emotionele verwaarlozing, hallo? Ja, ik zit te denken. Hoe kom je daar nou op? Wat, nou, wat eh, triggerde dat? Zeg ja, een, man is gemaakt om te gokken op gedrag, zeg maar, om seks zeker te stellen. En, een vrouw is gemaakt om te gokken op mensen, om een menselijk leven zeker te stellen. Dus dan denk ik van, dan kom ik al met al, kom ik tot dit antwoord. Structurele emotionele verwaarlozing. Wat, wat geinig. Vooral als je weet <laughs> wat het antwoord is. <laughs> Nou, ik, ik, ik kan het niet helemaal volgen als ik heel eerlijk ben, maar dat kan aan mij liggen, want het is ook laat. maar... Als je nou maar gewoon zegt dat het hartstikke fout ja, is. Ja, het is hartstikke fout. Het is hartstikke fout. Maar dat maakt helemaal niet uit, Simo. Ik vind het hartstikke leuk. Ehm, eh, ik ga gewoon het volgende fragment eh, voorlezen. En mocht je dan weer een waanzinnige ingeving hebben, bel gerust nog een keer. Nee bedankt voor je bijdrage. Oké, okay, doe. Was ik nou onaardig? Nee, het was helemaal niet bedoeld zo in ieder geval. Maar goed, oké. Eh, misschien doe ik een beetje te popiopie. Ik het een beetje serieuzer doen, oké. Zouden ze nou naar elkaars werkstukje kijken en denken... shit, dat moet haast wel, want de oorspronkelijke geest wil graag volstrekt uniek zijn. De oorspronkelijke geest leeft in een parallel universum helemaal alleen... en kijkt van daaruit op ons gefriemel neer. Moet toch een beetje vervelend wezen als er ineens nog twee medegeesten... in datzelfde parallelle gedoe een kamertje hebben gehuurd. Ah, daar gaat je goede oorspronkelijke naam, tja. Het is net als destijds in het paradijs, hè. De vrouw heeft het gedaan. Die krijgt zelfs de oorspronkelijkste geest op de knieën. Basta? Where's the pasta? Hey, Basta. Where's the pasta? Hey, did you see that guy with his twinkly eyes? I tried to call to him, I tried to reach him, but he was so fast. I don't wanna watch no more. was weer Hadewig Minis. Maar onze DJ, onze DJ Ewald, die had iets te snel dit plaatje gedraaid. En niet, het, kon ik het telefoonnummer niet zeggen, 0800-1121. En daarom heeft er niemand gebeld, dus dat is allemaal de schuld van Ewald. Nou, lekker is dat dan. Ewoud, Ewald, Ik zeg het ook lekker expres Goed, wat gaan we dan nu doen? Niemand belt. Is het zo moeilijk? Ja, het wordt eigenlijk bij het derde fragment helemaal duidelijk. Maar ja, goed, dan eh, zal ik dat dan maar gewoon voorlezen. Dat doe ik gewoon. Dus zo kon het gebeuren dat de heren Dijkshoorn van het Hek en Holman allemaal precies even lollig dachten te zijn... door zo ongeveer hetzelfde verhaaltje op te schrijven. Joep, Theodor en Nico beschreven hoe het geweest was... toen ze het vermoedelijk, maar hopelijk niet... maar misschien toch wel, maar niet heus, met iemand deden. Als één van de drie daar nou op was gekomen, zwa. Maar dit vrolijke trio werd door precies hetzelfde getriggerd. Voor sommige publiciteitsmachines kan een mens alleen maar de hoed afnemen. Diep afnemen. Die eer komt haar toch maar mooi toe. Zet hem op, meid. Ja, ik vind, jij moet het nu wel weten over wie het gaat. Het gaat over een dame, dat is duidelijk. Wat gaan we draaien? Oh ja, eh, hier kwam een dochter mee aanzetten. Het is een eh, muzikale medley van vijf Amerikaanse zangers van het groepje Pentatonix. Nou, ze beginnen in de 11e eeuw, daarna grote strap naar 1600... daarna de 18e eeuw, 19e eeuw en dan de hele 20e en tot slot de 21e. Vindt u nou ook dat het muzikale gehalte daalt of ben ik hier nuffig? Nou, luister. Oh ja, 0800-1121. Regina. La la la la. Oh, Danny boy, the pipes, the pipes. ari ari ari ari ori ori ori ori ori ori He was a famous trumpet man from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He's in the army now, alone lone rebel league. He's the boogie woogie the boy of Company B. Because you're mine, I walk the line. you and me. Girl. No, no, no, no, no, no, no. Mama mia, Mama mia, Mama mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Celebrate good times, come on. Celebration, celebration. Don't stop, believe it, cause this is thriller, hey, thriller night. Can't touch this. Do, do, do, do. me, baby, one more time. Say my name, say my name. When no one is around you, say, baby, I love you. running game. Oh, oh, oh. I want it that way. Come on. Don't want to meet your daddy. Hey, Ramadan. I want to lie, but lie. pak Call maybe. Nou, ik vind het knap. Ik vind het knap. Goed, eh, aan de telefoon, Ed. Dag Adeline. Dag Ed, hoe is hij? Goed. Ja? Ja, alleen net zoals bij jullie. Hier is het ook de hele dag niet zo mooi weer geweest. Nee, hè? Oeh, ik vond me koud, ja. Dan moet je nagen dus half mei, hè? Dus half mei, ja. Nou, ik hoop dat we een ontzettende mooie juni krijgen. Maar ja, eh. dat hopen we ook. En juli en zo gaan we door, hè? Maar ja. <laughs> Ed, eh, wie denk jij of wat denk je dat het is? Van Rooien. Heleentje. Helene van Rooyen. Met haar nieuwe boekje. Ja. Ja. Zij, eh, heb je wel eens iets gelezen van mevrouw Van Rooyen? ik heb er wel eens iets van gelezen. Maar <laughs> En? Ik hou er niet zo van. Je houdt er niet zo van, nee. Kijk, hè? Nee. ik vind het wel een heel grappig, eh, grappig mens. En ik ja, dat wel. Eh, maar ja, doe maar. De, smaken verschillen, laten het zo even Verschillen ja, nee. Ik vind laatst allemaal die mensen met die boeken. Ik had laatst ook televisie. Daar was weer Patricia Pai met een boek. Nou, daar sloop iedereen overheen gegaan, om het eerlijk te zeggen. En dan hij, eh, Peter de Vries, die heeft een boek over zijn jeugd. Mijn god, nog en toe. Moeten we allemaal naar het kruidvat. Ja, ik vind allemaal niks meer hoor. Nee, nee, nee. Ik snap niet dat mensen op die televisie daar zoveel reclame voor maken. Hoe, hoe ze dat allemaal voor elkaar krijgen. Nou, ik, weet mag, je... ik mag bij spreken door de telefoon het woord AH niet meer niet uitspreken, die supermarkt. En daar wordt allemaal zomaar gedaan. Maar goed. Ja, ja, nou ja, het zijn dan, ja, ja. Nou, ik, eh, ik denk dat gewoon de redactie blij is dat ze weer iemand op die stoeltjes hebben aan die tafel. En dan ja, denken dat moet dan wel. Heb jij dat ook bijvoorbeeld gezien? Ik, ik heb niks tegen die mensen persoonlijk, wel helemaal niet. Nee. Maar dan komt bijvoorbeeld Peter de Vries daar en die, die moet dan zeggen van, eh, dat een, zijn boek ligt dan het koor bij het, het kruidvat. Want vanaf nu zijn jeugd, denk je, ja, eh, we hebben het nou over allemaal? Eh, hè? Nou, voordat ik hem, wil weten hoe de jeugd van Peter R. de Vries was... moet er nog inderdaad wel een en ander gebeuren. Nou, dat wil ik niet zeggen. <laughs> Oké, hey Ed, maar uh, Helene van Rooij is helemaal fout. Nou, het nou, spijt me vreselijk. Allemaal goed succes. ja. maar het was leuk weer eventjes gesproken te hebben. Goed zo. Hey, fijne nacht, hè? Hey, Ben. Ja. Hij zei het al, hè, Hij zei het gewoon al, maar hij had het niet in de gaten. Ik, ik denk, ik zeg niks, ik zeg niks, want eh, Ben, ben is eerst. Ja, ja, ik hoorde hem voorbij komen, ja. Ik hoorde haar voorbij komen. Haar voorbij komen, ja. Heb je haar gezien? Eh, ik zag haar bij De Wereld Door zitten. Nee, ik heb, ik heb de column van Theodor Holman gelezen. In Parool? Ja, nou, via internet, maar okay. wel in Parool, ja. En dus dat, dat moest hem zijn, dat moest haar zijn, ja. Ja, inderdaad. Ik heb, ik heb ze niet eh, allemaal gelezen, dus... Eh, dus Dijkshoorn, die had er ook iets over. En, en, en Joep van Dijk, dus zal wel achter op de NRC zijn. Nou, ik moet ze nog lezen. Ik heb ze dus zelf niet gelezen, maar Jan Emaus dus wel. En nou ja, goed, hebben we de naam al genoemd? Zeg het nou eens. Patricia Paar. Patricia Paar, ja. Ja, ja ik vind haar ook eh, een, toch een grappig mens. Ja. Ja, ja het is, een vreemde wel, maar ja, wel eigen manier, ja, laten het zo maar zeggen. Nou, ik vind toch dat ze overeind blijft. Ik weet het niet, het is toch wel bijzonder. Nou ja. hey, luister Ben, jij krijgt een, eh, een, eh, een lampje voor op je boek in je bed s s'nachts, weet je, zo'n klein knijplampje. Maar eh, je, moet, je moet aan lijn blijven, dan gaat Liz je gegevens noteren. Maar Joke is even op vakantie, dus je krijgt het pas eh, eind van deze maand. <laughs> Want ze mailde mij van, eh, geef de winnaars maar door... maar ze moeten even wachten op een prijsje. Dus dan weet je dat. Nou, ik heb nog wat knijpkat hier, hoor. Dus oh. ik, red, ik red het wel. Je hoeft helemaal niks. Nou, eentje extra kan wel, want het is allemaal heb... van vorig jaar. Oké, nou nee, ik heb geen knijpkatten meer. Er zijn, nu eh, zijn lampjes nu. Oké. Oh, okay. nou. nou. goed, ben blijf aan de lijn. Dan noteert uh, eh, Liz toch nog even. Ja? Ja, oké. Oké, goeienacht. Ja, hey weet je wat, ik wou draaien nu, eh, want dat heb je waarschijnlijk niet voorstaan. Maar t Tango van Friedrich Lawatsch van de CD Die Niederlieden. Want uh, eh, t Tango, dat ken je wel allemaal, hè? van eh, Wim Sonneveld. Die hebben belazerd, die hebben bedonderd. En wat me na al die jaren nog steeds verwondert... is dat ik dat nooit vergeten zal, dan word ik honderd. Je hebt me bedonderd, maar dan in het Duits. En dat klinkt dan zo. als ich dich langsam in den rosa Tier umtreten sah. In deinem Pelz so schäbig wie dein ausgedünntes Haar, warst du immer noch die schamlos arrogante, die ich nach all den Jahren ungern erkannte. Als ich aber sah, wie jeder glotzte, oh la la, oh Mann, das ist früher was gewesen. Schau dir das doch an. Und als sogar der Kellner sich verbeugte, spürte ich, wie das Verbitterung erzeugte. Und wenn dein Raubtier Blick nach Beute sucht, bin ich der Junge wieder, der dich hat verflucht. Du hast mich beleidigt, du hast mich beschissen. Du warst damals so gewissenlos gerissen. Ich sah es nicht und wollte es einfach nicht wissen. Du hast mich beleidigt und du hast mich beschissen. Es muss 30 Jahre her sein, dass ich dich hab adoriert und in diesem Tierum hab gewartet, wie hypnotisiert. Und ich fragte, als du endlich warst erschienen, oh, schöne Diva, wie kann ich Ihnen dienen? Nach einem Jahr geheime Liebe sagte ich immer noch nicht du und ich durfte dich nur küssen und das nur ab und zu. Du hast mich sozusagen ausgehungert, dass ich das hinnahm, das hat mich bislang verwundert bis ich dann herausgefunden hab, dass es 20 andere T-Room-Levels gab. Du hast mich beleidigt, hast mich beschissen, du warst damals so gewissenlos gerissen. Ich sah es nicht und wollte es einfach nicht wissen, hast mich beleidigt und du hast mich beschissen. Und jetzt hast du dich zu mir gesetzt und fragst um Tee mit Rum. Und du frisst an meinem Kuchen und guckst scheu um dich herum. Und du flüsterst, kann ich mich auf dich verlassen? Denn die ganze Welt scheint mich wohl zu hassen. Du bist viel zu dicke gepudert, hast ein Loch in deinem Hut. Und versuchst zu weinen, wie man das in schlechten Filmen tut. Und als du wieder was zu trinken hast bestellt, sagst du, Boy, bitte gib mir ein bisschen Geld. Du weißt, immer wirst du mein Liebster sein. Aber im Moment schaffe ich es nicht allein. Da sage ich, du schaffst es nicht allein. Das ist ja peinlich. Das ist ja beschissen. Dass ich dein Liebster war, konnte ich nicht wissen. Fragst die anderen doch, du schaler Leckerbissen. Herr Ober? Ah, Herr Ober, diese Dame möchte alles bezahlen. kannst dich verbissen. Goed, hè? Nou, eh, de laatste uitzending voordat ik eh, met de zomerstop ga... Uh, komt, komt hoe heet die? Friedrich Lawatsch hier ehm, spelen. En hopelijk neemt hij Louis Terburg mee. En hij neemt misschien Mieke Stemerding mee. En nou, we gaan het meemaken. tot zo. Tot na het nieuws. Hoorspel.